Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Vakbond CNV wil dat Nederlandse bedrijven zo snel mogelijk een 30-urige werkweek invoeren. Dat moet onder meer psychische problemen voorkomen. Volgens directeur Fortuin blijkt uit eigen onderzoek dat 1 op de 5 mensen tegen een burn-out aanzit. En daarom is het hoog tijd voor een nieuwe balans, zegt hij. De bond gaat de komende tijd bij cao-onderhandelingen inzetten op de kortere werkweek. De Amerikaanse president Joe Biden heeft het rampgebied in de Amerikaanse staat Louisiana bezocht... dat afgelopen weekend hard werd getroffen door orkaan Ida. Hij sprak met slachtoffers en beloofde alvast zijn volle steun. Biden ging onder meer naar La Place, een plaats waar veel is verwoest door overstromingen en de storm. Meer dan 800.000 huishoudens hebben nog altijd geen stroom. Het grootste energiebedrijf van de staat denkt nog vijf dagen nodig te hebben om dat te herstellen. Orkaan Aida trok na Louisiana afgezwakt verder... en veroorzaakte nog overstromingen in New York en andere staten. Cuba wil kinderen vanaf twee jaar gaan vaccineren tegen corona. Het is het eerste land dat dat van plan is. De kinderen krijgen Cubaanse vaccins. De eerste prikken zijn voor de wat oudere kinderen vanaf 12 jaar. Later komen ook jongere kinderen aan de beurt. De scholen zijn sinds maart vorig jaar op een paar weken na gesloten. Kinderen krijgen via de televisie les. En de regering wil de scholen pas weer gefaseerd open doen... als alle kinderen in het land zijn ingeënt. Vermoedelijk in oktober en november. Het is de Nederlandse tennisser Botik van de Zandschulp gelukt om de achtste finales van de US Open te bereiken. Hij versloeg de Argentijn Facundo Bagnis in vier sets. De laatste keer dat een Nederlandse man de achtste finales haalde van een Grand Slam toernooi was in 2004. Dat was Shanks Schalken. Bij de vrouwen lukte dat vaker door Kiki Bertens. Het weer, komende dag veel zon. Het wordt tussen de 18 en 24 graden.